Straatman met het NOS-journaal. Honderden Chinezen hebben de afgelopen jaren met succes... hun valse identiteit gecorrigeerd in het Nederlandse bevolkingsregister. Dat ontdekte Reporter Radio en het platform e-bestuur. In 2006 werd een generaal pardon afgekondigd... voor een groep van 27.000 asielzoekers. Onder hen waren veel Chinezen... die volgens Reporter een valse identiteit hadden opgegeven... om in aanmerking te komen voor het generaal pardon. De Chinezen hebben, die door identiteitsfraude een verblijfsvergunning hebben gekregen... worden vaak niet vervolgd omdat de vergrijpen meestal al zijn verjaard. In diverse steden zijn vandaag Sinterklaas-intochten. In Den Bosch waren voor- en tegenstanders van Zwarte Piet op de been om te demonstreren. Bij een brug in het centrum demonstreerde de lokale groep Den Bosch kan het met kick Zwarte Piet. Er waren ook tegendemonstranten onder wie supporters van FC Den Bosch. Die demonstreerden juist voor Zwarte Piet. Volgens Omroep Brabant zijn er twee rookbommen afgestoken door pro-Zwarte Piet-demonstranten. Nu de intocht voorbij is gaan de voor- en tegenstanders weer naar huis. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De situatie rondom een campusterrein in Hongkong is zeer gespannen. Studenten houden de Polytechnische Universiteit bezet... in hun aanhoudende demonstraties tegen de Chinese invloed in Hongkong. De campus ligt in het centrum van de stad... en biedt onder meer toegang tot de haven van Hongkong. Het is daarom een belangrijke strategische plek voor de demonstranten. De Britse fotograaf Terry O'Neill is overleden. O'Neill werd bekend door zijn foto's van The Beatles, The Rolling Stones en Elvis Presley... maar ook van wereldleiders als Winston Churchill en Nelson Mandela. Hij begon zijn carrière in de jaren 60 en richtte zich vooral op film, mode en muziek. Terry O'Neill was 81 jaar. Het weer, vanmiddag raakt het geleidelijk bewolkt en vanavond gaat het regenen.